And you're about to hear the best two hours of Radio My Planet. Radio 501. Nu op Radio 501. De 501 Truckers Podcast. Met Rogier van Diesveld. Nou is dat al geleden, weet je. Ja, hè? Ja, nee. Dit is Radio 501.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 Dit is donderdag 15 september 2016 en dit is aflevering 2 van de Vijflijn Truckers Podcast. Zuster, zuster, hij doet het weer. Iedereen van harte welkom bij de tweede aflevering van de 15 Truckers Podcast. Een programma voor en door vrachtwagenchauffeurs en voor iedereen die hen een warm hart toedraagt. Vorige week heb ik jullie al verteld hoe je kunt meedoen en dat wil ik graag nog een keer aan jullie kwijt. Nou, meedoen is natuurlijk niet mogelijk en dat kan met het aanvragen van verzoekplaten. Voor de komende shows kun je jouw verzoekplaten aanvragen op truckpost.radio501.nl Schrijf het even op, truckpost.radio501.nl we gaan eh, lekker aan de gang vandaag en dat doen we natuurlijk met lekkere muziek. En ik ben bij jullie van thee tot bieruur. Eh, vandaag weer boordevol muziek. En natuurlijk ook de Rolling Stones, die zijn er ook weer bij. Je kunt mij e-mailen, dat zei ik net al. Stuur je e-mail naar truckpostradio Dan kan je ook andere zaken kwijt die je over dit programma wil vertellen of wil vragen. Op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD 501. En op Twitter met dezelfde naam RVD 501. En we, we hebben ook een like page op eh, internet op eh, Facebook. En dat is een Facebook like page met de naam 501 Truckers Podcast. Eh, zoek daar gewoon even op en geef ons dan een like. Dat vinden we leuk. Eh, we gaan beginnen met het eerste nummer. En ik heb hier een goed nieuwe plaat van de Nederlandse band. De Dynamite Blues Band. En die heet Kill Me With Your Love. En van deze nieuwe cd draai ik voor jullie Dynamite Mama die van Diesveld, die deed best wel lekkere muziek. Well, it started with this hot looking woman. She shaked her tail in front of my nose. Like a dog with nasty thoughts. I follow her wherever she goes, cause she's a mile. set you on fire. Like a Lily, she will mess up your mind. Cause when she's getting hot, she finds your weak spot. So you should just have a good time. She's a mile down a mile. lady in town. She makes me eat right out of her hand. Cause she's a mile my mama. She will kick your ass every day. Yeah, she's a mile my mama. And she will blow your heart way Mooi album is dat eh, van eh, de Dynamite Blues Band. Net nieuw op de markt. Gaan we in platelaar. En nu tijd voor Bill Kirschen, uh, Looking at World Through a Windshield, oftewel door vooraan. Just a little bitty kid, I remember one thing mama said. Daddy sends you all of his love from Frisco Bay. I didn't understand till I was grown why my daddy didn't spend a little time at home instead of roaming around the country. this rigged by the likes of me and left right here on the highways of this land. I wanna write my name in this diesel smoke and let the ones that come along behind me choke. Try to beat this pace I'm setting any time they can. Bill Looking Through the Windshield, of, eh, terwijl het vooruit van de auto. Playing in the Dirt, een tijd niet meer gehoord, de Robert Gray Band. Now you know Truckers Podcast. Cray Playing in the Dirt. En dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld. Want eh, je moet natuurlijk niet bamboe gaan gooien, want dan krijg je het allemaal weer terug. Ja, zo is het nou eenmaal. Eh, Bob Dylan, die heeft een, eh, een plaat gemaakt, dat is al een tijdje terug. Empire Burlesque heet het. En van het album Tight Connection to My Heart. 501. vet leuke radio hoor. Echt wel. Well, I had to move fast, and I couldn't with you around my neck. I said I'd send for you, and I did. What did you expect? My hands are sweaty, and we haven't even started until I. it was all a big joke, whatever it was all about. Someday maybe I'll remember to forget. I'm gonna get my coat. I feel the breath of a storm. There's something I gotta do tonight. You go inside and stay warm. something, you just whisper it in. you too good for me. Has anybody seen my? uit West-Friesland. Natuurlijk Ons Joors, de bekendste band hier in West-Friesland in het Westfries. AC De Graaf. ik ga vroeg uit mijn nest. Pak mijn wagen, zet mijn bed op, voel me best. Het is zo gaaf, op de AC De Graaf. Ja, hij loopt door West-Friesland, het is een end voor je aan het einde bent. Het is zo gaaf op de AC de Graaf. Want bij de lange reis begint die, bij dat ik ook meer zie. Links zijn de fake, het is zo, bekeken, eens maar broer. In de verte, en dan langs vlaait gebroed. Zie de peren stoeien, doet het naar de koeien. Bocht hem, weer een nieuwe ronde. Zie jij dus een keertje in een dip. goede tip. Het is al gaaf op de a de Graaf. Nog spullen, Harry! Maar de lange ras begint hij, bij dat ik op meer zei je de fake, die is zomer, ik van in de verte. En langs flight het rond. Zie de peren snoeien, toeter naar de koeien. Een bocht hem rotonde, weer een nieuwe ronde. Zie jij, jij, jij, dus een keertje in een deer. De chauffeurs die uit West-Friesland komen, die kennen Orange Joors wel. En eh, dit is een van de eerste nummers die ze op de plaat hebben gezet.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 Nog een hele warme nazomer. Het wordt vandaag op diverse plaatsen ook nog 30 graden. Dat hadden we toch niet verwacht. En volgende week wordt het allemaal wat minder. Maar zover is het nog niet. We gaan eventjes naar de andere kant van de wereld. Dan komen we bij eh, Australië. En daar is op het ogenblik de... Eh, ja, de winter eh, achter de rug een beetje. Daar begint nou de lente te komen. En dan komen we ook bij Flash and the Pen. En die hebben het over Walking in the Rain. Chicken cans. Looking at the billboard. Also ran. Summing up the people. Checking out the race. I'm doing. Feeling out of place. Walking, walking in the rain. Feeling like a woman. Looking like a man sounding like a no-no drinking when I can. Whistling in the darkness, shining in the light. Coming to conclusion, right is might is tight. Walking, walking in the rain. fantastic. Dance the swivel hips. in to conclusion. En die was op 4 september bij ons in de studio hier bij Radio Lane. En uh, samen Douglas Greer eh, speelde zij De Sterren van de Hemel. Dat is op 11 september uitgezonden geweest. Van zijn nieuwste album is dit Hurricane. En het album dat heet Gasoline and Fire. the back if you know the way. the interstate. catch the looters, but they let them go. Woulda shot shot them down 40 years ago. C 130 drops mosquito spray. A damn big plane on one. lie low that way. The damn big plane, damn high day. The crushing weight, crashing sound. take my time. Took the tree, took the power line. As down and out as I hope I get. The sun may shine, but it ain't. mosquito spray. A damn big plane on one damn hot day. Shake the windows, and then it flies away. crashing wave, crashing sound. hurricane gone down. Crushing wave, crashing sound. hurricane gone. Iedere donderdag op Radio 501. De 501 Truckers Podcast met Rogier van Diesveld. Dit is Radio 501. 501. The Rolling Stones, the greatest rock band of all time. Okay, let's get ready to go. Everyone, let's get ready to go. Please welcome the Rolling Stones. Setlist. Okay. Dive En nu zijn we aangekomen bij eh, Joe Bonamassa. Het nummer dat heet Slow Gin en zo heet het album ook. Slow Gin. Je hoorde net natuurlijk Brown Sugar van de Rolling Stones. Je luistert naar de 501 Truckers Podcast. Van thee tot bier. komt een, verzoekje binnen van Jan Bakker. En die wil graag dat we voor hem een nummer draaien van een voormalige Beatle. En dan hebben we het over George Harrison. En van hem wil hij graag horen Cloud 9. 501. Truckers Podcast. you like a glove. Joy, my dream, tell me yes. Bail out, should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time. I'll show you cloud nine. Take my smile my heart, they were yours from the start. Pieces to make a mine. Have my love. Use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Well, space you don't need are mine. I'll see you there on cloud. make it all your own. And if you wanna quit, that's fine. zelf een eh, verzoekplaat hebt, dan kan je dat natuurlijk altijd even insturen naar truckpostradio Dan zullen wij zorgen dat die in het programma te horen is. Ja. En zo komen we bij Zizi Top aan. En dat is een band uit Texas, een trio. En zij hebben het wondermooie nummer geschreven, Blue Jeans Blues. En dat horen we al van diverse bands, maar dit is de origineel Zizi Top. I done ran into my baby. and finally find my old blue jean. I done ran into my baby. I finally found my old blue jeans. from now back my blue jeans. Lord, how happy could one man be? we gaan nu naar de Achterhoek. Naar het oosten van het land. Daar komt een Nederlandse band vandaan en die heet Moonyard. En Moonyard die heb ik ook al een keer een interview gedaan met, eh, een, eh, even kijken, met de zanger van Moonyard. Heb ik al een keer een interview gedaan. Dat was toen nog in het programma Donderslag. En ze maken mooie muziek in het genre Americana. En dit nummer is Just Another Day. awake last night. It's cause I couldn't get a sleep. another day. deze week is tot zondagavond Youth van The Glass Animals. Meer informatie over deze plaat eh, voor je hoofd kun je vinden op onze website wwwradio We gaan er even tussenuit eh, voor het nieuws en dan zijn we naar het nieuws weer terug met nog een keer een uur eh, lekkere muziek tot bieruur vanmiddag. Tot zometeen. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl dit is Radio 501. Met het nieuws. Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders kiezen minder vaak voor een baan in Duitsland dan andersom. In 2014 waren er nog 9000 Nederlanders in de grensstreek die in Duitsland werkten, ten opzichte van ruim 30.000 mensen die vanuit Duitsland hier werken. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er genoeg werk in Duitsland en zouden nog veel meer Nederlanders daar een baan kunnen krijgen. Maar voor veel werkzoekenden is de grens nog altijd een belemmering. Met een beroep op de Dublin-verordening heeft Nederland met Duitsland afgesproken dat circa 450 asielzoekers teruggaan naar Duitsland. Duitsland wilde deze groep in mei nog niet overnemen, maar is nu akkoord met opname van een deel van asielzoekers. Het akkoord wordt bevestigd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Volgens Nederland moeten de vluchtelingen voor een asielaanvraag in Duitsland zijn, omdat ze hun vingerafdruk daar hebben afgegeven. De situatie voor zo'n 75.000 vluchtelingen die vastzitten in niemandsland bij de Syrisch-Jordaanse grens is in rap tempo verslechterd. Daarvoor waarschuwt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn de omstandigheden inhumaan en er is een tekort aan voedsel, water en medicijnen. Eind juni sloot Jordanië twee belangrijke grensovergangen na een aanval op grenswachters. Sindsdien wachten tienduizenden mensen aan de Syrische kant tot ze Jordanië binnen kunnen. Het weer. Vanmiddag wordt het met 28 tot 30 graden nog één keer flink warm. In het Waddengebied en op sommige plekken in Zeeland liggen de maxima iets lager. De zon schijnt uitbundig en er staat een matige oostenwind. Later in de middag verschijnt er in het uiterste zuiden bewolking. En tot zover het nieuws. Wilt u met uw bedrijf gezien worden? Crea Grafica is het bedrijf in West-Friesland voor al uw media- en communicatieuitingen. Wij nemen het complete pakket uit handen en dragen zorg voor een optimale presentatie op internet, Facebook en gedrukte media. Ook voor u als particuliere klant staan wij klaar met geboorte- of trouwkaarten en overige drukwerkproducten in kleine oplages. Je hoeft niet gek te zijn om te gek te zijn. Kijk voor meer informatie op www.creagrafica.nl of bel 0228 752 100. Radio 501. Dit is Radio 501. Radio Ogen open, oren open, handen aan het stuur. Hier is de 501 Truckers Podcast. De 501 Truckers Podcast. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. tweede uur van deze alleen Truckers podcast. Fijn dat jullie er nog zijn. En als je net bent ingeschakeld, nou, dan heb je mooi al het eerste uur lekkere muziek gemist. Maar eh, je kunt gewoon in de uitzending gemist het terugluisteren, het eerste uur. En natuurlijk ook dit tweede uur. En anders gewoon downloaden voor in de auto. Je luistert naar aflevering 2 van 15 september 2016. Dat is dus vandaag. En ik ben er deze middag van thee tot bier. En nu in de tweede uur nog krappen uh, uurtje tot bieruur. Uh, blijf er lekker bij dus. Eh, tot bieruur. En straks na bieruur dan kun je nog steeds naar Radio 5 Leen blijven luisteren tot 10 uur vanavond. En zoals jullie van mij gewend zijn, blader ik weer even in de Radio 5 Lijn muzikale reisgids. En daarin staat voor de eerste keer op de donderdag vanuit Studio 8 Pitrix platenkeuze. En dat is van 4 tot 6. Daarna van 6 tot 8 hoor je natuurlijk weer twee uur lang Cyril Prumper met zijn reggae-programma High Times. En van 8 tot 10 kun je genieten van GW Stijl bij zijn programma Geluid uit de Bunker. Oké, tot zover de muzikale reisgids. Je hoorde als eerste plaats van dit tweede uur Tres en Rumor van de Dynamite Blues Band Nederlandse band met net een goed nieuwe cd op de markt. En die cd die heet namelijk Kill Me With You Love. En daar eh, is dit nummer van afkomstig. En de tweede plaat van dit uur is een plaat van Douglas Greer uit Texas. Hebben was samen met Dick Masters bij ons in de studio voor eh, Radio 5 Lijn Blues on Sunday. Eh, voor een promotietour van zijn nieuwe album Baja Louisiana. En dat komt op 1 oktober uit hier in Europa. Natuurlijk heb ik nu een, eh, een nummer van die nieuwe CD, want die heb ik al van hem gekregen toen hij hier in de studio was. En die heb ik hier dus nu in de studio. Daar ga ik nu iets van draaien en dat is Take Your Name of My Facebook Page. Hey, die van Disveld, die deed best wel lekker muziek. You came home one night and fired me. As your husband and family that killed the pain. I didn't know. off your Facebook page. got better days. Come tomorrow, got no time to grieve. And all this shit planned out for me to see With your lawyers and your family. You hadn't been in love with me for three long years. You told me you got another fine, you got a fine. So, Mrs. Greer, while you're hugging on me. Of your Facebook page. Facebook page. You kick me out, girl, let's disengage. Take my name off your Facebook page. Iedere donderdag op Radio 501. De 501 Truckers Podcast met Rogier van Diesveld. uh, Down Man. En dat is nog met Jan Akkerman in de jaren 60. Um, ehm, we hebben, dat was twee of drie jaar terug alweer. Dat is een mooi nummer van de Spanjaard Juan Salada. Het nummer heet The Blues Remain. Ain't got no sunshine, ain't got no rain, ain't got bring about me in my retreat. Smiling faces and percussion on the street. I'm gonna need recovering from the times you left me beat. Ain't got no sunshine. care about the ways of it all. Ain't getting down now, I'm picking it up before I fall. Gonna embrace all I can, I'm digging a reaction from the ground. For the world has brought me down, but now I have found. Salada. Eh, ja, een leuke mededeling voor de mensen die interesse hebben in eh, een cap van Radio 501. Ik heb net weer een partij binnengekregen. Um, even kijken. Gimme Some Lovin, Dat hoor je dus nu is de Spencer Davis Group uit de jaren 60. En dat is natuurlijk met een heerlijk Hammond orgel erbij. Nou, ga er maar even voor zitten. Want... Eh, dit zijn de Spencer, dit is, dit is de Spencer Davis Group. starten van de plaat ging even te snel. Want eh, dit was namelijk een verzoekplaat van Kees Laan. En ik komt vrijdag weer eh, thuis. Helpt eh, dan weer thuis te zijn en kan bijna niet wachten. En daarom de e speech met Friday on my mind. Dit is Jolande Hulscher. Getting into a rut. I never thought which my outline lies. A few kids, so you can see that we are a handsome husband, a pretty wife. But someday I felt a sudden change. Was this the life I had in mind? I felt the urge to restless different wishes for man and wife. You know they are. I think you can buy in a store. album van... Eh, even kijken, was het 2014 of 2015? Wil ik even afwezen. In ieder geval het laatste album. Daar staat het op. David Crosby. Eh, er komt binnenkort een nieuw album van hem uit. En dit is zijn voorlaatste album dus. Of zijn laatste album. De nieuwste moet eruit komen. Eh, het is van het album Crotch. En het heet The Clearing luistert naar de 501 Truckers Podcast. Van thee tot bier. Fear doesn't live inside the blind. Let go. so. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind of world. Gonna let it go, lay down the things that came before. Firelight, create family. Believe. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind of world, gonna let it go. Lay down the things that came before. The sky is dark enough to swallow you. A storm just can't Spel Nieuw en zat achter het orgel. Oh, Dit is Lee Towers. Now you mamá. Woman. Um, ehm, I drove her out of my mind. Dat is van Johnny Cash. En die heb ik nu voor She gave me my walking papers and ran off with someone new. Cause he bought her things my wages couldn't buy. So I turned to ups and downers and everything between. Still, I can't get her good loving off my mind. Well, today I bought a Cadillac, the kind she's always wanted. I called and asked her if she'd like to ride. She said, This is our last date. I said, That's alright with me, cause tonight I'm driving her out of my mind. Yeah, I'll take her scenic cruise right off of Lookout Mountain. Cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates. Tonight when I drive her out of my mind. All the papers will read Lover's Leap, again off Lookout Mountain. Cause I wrote a note and called it suicide. But my epitaph will say he killed his pain yesterday when he finally drove that woman off his mind. Well, now here she comes to greet me, dressed to kill, and so am I. Hope she asked me if this Cadillac will fly. And I know that I'll die laughing when I show her that it will, when I drive that woman right out of my mind. Yeah, I'll take her on a scenic cruise right off of Lookout Mountain. Cause she said I never took her out when she was mine. She'll see all seven states as we drive to the pearly gates. Tonight when I drive her out of my mind. They'll say Johnny Cash was quite a smash down here in Chattanooga. Last night when he drove her out of his mind. Yeah, that Cadillac dealer's in for a big surprise too. $99 down, $99 a month. <laughs> yeah, it's gonna be just gorgeous. Dat was Johnny Cash. We gaan eventjes naar een oudje uit de jaren 70 en dan komen we bij Fleetwood Mac. Die eh, samen eh, zijn gegaan in Amerika en dat is dit geworden. Go Your Own Way. Radio 501. De 501 Truckers Podcast. Met je luistert naar de 501 Truckers Podcast. Van thee tot bier. Vet leuke radio hoor. Echt wel. Stills en Nash. Het heet Long Time Gone. En dat hebben ze gespeeld op Woodstock. En dat is ook de aftitelingsmelodie geworden van de film. Vanuit de regio is 501. 501. 24-7. Internet only. No fucking place to hide. Jouw oh Er is alweer een nieuw album uit van eh, Jet Rebel, maar we duiken even terug in het verleden. En het nummer waar hij dus heel bekend mee is geworden is het nummer Do You Love Me At All? Jet Rebel. dat. En we komen bij een verzoekplaat eh, van Peter de Baas. Die heeft net een verzoekplaatje ingestuurd. Een verzoekje ingestuurd. En die vraagt eh, iets aan van Eric Clapton of van J.J. Gale. Nou heb ik hier een eh, mooi album van Eric Clapton. En dan heeft hij eh, nummers opgezet van J.J. Cale. Dus dan heb ik twee vliegen in één klap. Hij doet dit samen op dit nummer eh, met eh, John Mayer. Ook een bekend bluesgitarist. Speelt ook zelf wat popsongs op zijn eigen albums natuurlijk. Dat heeft Eric Clapton op een gegeven moment ook gedaan. Die is toch weer een beetje teruggegaan naar de blues. Dit nummer dat heet Lies. Speciaal, speciaal voor Peter de Baas. told me that you tried to tell me, tell me where it's at. You said you love me, I can see through that. Lies, lies, lies. een, uh, bierklok zo'n reclameklok. En die staat er weer druk te schuimen. En dat betekent dat het weer bijna bieruur is. En dat is dan ook meteen het tijdstip dat we, dat we over een eh, paar minuten gaan overschakelen naar de centrale studio van Radio 501. En dat is Studio 8. En Patrick eh, die zit klaar om het van mij over te nemen met zijn platenkast. dus blijf lekker bij de radio zitten, want mijn collega's hebben weer mooie muziek meegenomen. Eh, na de piepjes eh, van 4 uur gaat onze Fred Serenvilk deze Lijn Truckers podcast nummer 2 weer parkeren in de garage van Radio 501. En er is weer een parkeerplaats eh, vrijgemaakt door Guus Varkenvisser. En dan heb ik het over vak nummer 2 en dat is in de garage aan de linkerkant naast vak nummer 1. Als je iets te melden hebt over deze Truckers podcast, dan kun je me e-mailen. Dan stuur je ervoor een e-mail naar truckpostradio ik bedank mijn eh, redactieteam en natuurlijk eh, bedank ik ook jullie, mijn trouwe luisteraars, waar jullie vanmiddag ook reden of zaten te luisteren. Ook allemaal weer bedankt voor de aandacht. Ik ben er aanstaande zondagavond weer om 8 uur met Blues on Sunday. En daarin hoor je weer de fijnste bluesmuziek. En dat is natuurlijk allemaal op Radio 501. En ik ben er natuurlijk ook volgende week eh, donderdag weer met een nieuwe 501 Truckers podcast op dezelfde dag. Dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot de volgende keer. Hoi Rogier, Karianne hier, bedankt. 501 Truckers podcast. Ah, ah. Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> ze biedt de helft. Wees leuk hè? Heren, we beginnen aan de andere zijde. Oh, verdomme, moeten de mensen wel denken?